en het inmiddels opgestapte bestuur. Politiek verslaggever Lars Geers is in Den Bosch. Lars, wat verwachten de leden vandaag? Nou, wat ze verwachten is helderheid. Want ze weten zelf eigenlijk ook niet zo heel goed... wat er nou de afgelopen weken is gebeurd. Ze weten dat het bestuur is gebonden met Esther Ouwehand. Maar wat nu precies de kern van het conflict tussen Ouwehand en het bestuur was, dat weten ze niet. En daar hopen ze dus duidelijkheid in te krijgen. Vandaag mogen de leden ook nog stemmen over de kieslijst voor 22 november. De Franse rapper M. D is betrokken bij een moord uit 2018. Het slachtoffer, een man van 21, werd eerst aangereden door een auto van de rapper. En daarna werd hij geslagen en gestoken door een groep. Correspondent Frank Renaud weet er meer over. Het bleek om een langlopend conflict te gaan tussen twee jeugdbendes uit twee arrondissementen in Parijs. Eén van die bendes kwam uit de wijk waar ook de rapper MHD vandaan kwam. Getuigen zeiden dat ze MHD hadden gezien bij de groep aanvallers en er doken amateurvideo's op van de moord waarop iemand te zien was die op hem leek. MHD moet 12 jaar de cel in. Of hij tegen de uitspraak in hoger beroep gaat, is nog niet bekend. En de aarde krijgt een bijzonder pakketje geleverd vandaag. Na een reis van 7 jaar en 2,3 miljard kilometer te hebben afgelegd... landt een Amerikaanse capsule weer terug op aarde. Het gaat om de OSIRIS-REx, waarmee NASA stukjes heeft verzameld... van een stuk rots dat Bennu heet. En dat is erg interessant, zegt deze ruimtewetenschapper. Asteroids are the leftover remnants from solar system formation. And studying them helps us to understand how the Earth and all all the planets in our solar system were formed. De stukjes kunnen veel vertellen over hoe de ruimte is ontstaan, zegt ze. De landing wordt even voor 5 uur Nederlandse tijd verwacht.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 Onder andere file op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Breukelen en knooppunt Holendrecht. De vertraging is daar 25 minuten. Het wegdek is er slecht aan toe. De rechterrijstrook is dicht. Verder vielen op de A10 tussen Volendam en knooppunt Watergaasmeer. Ruim 20 minuten vertraging door de afsluiting van de A10 Zuid.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 Loop honderd keer met tegenwind. Maar voor mij is dat geen probleem, omdat ik zo mijn weg wel vind. Ben elke dag een nieuwe kleur: rood, oranje, blauw of wit. De regenboog stelt toch teleur, wanneer er maar één kleur. Want als ik mee ging met de stroom, had ik mezelf nooit leren want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. You wore that tight dress just to enhance. You like a bum bum. Never seen you before, where you come from? You got a fat bum bum, I got a long Johnson. And I will never met you at random. This must be destiny, that's why you're next to me. You feel like ecstasy. This must be destiny, that's why you're next to me. You feel like ecstasy. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore a tight dress just to enhance. Touch my forehead, chest, left shoulder, then right side. Pray my brothers are good outside. I know the vibes, I know the vibes. You're the one girl, stop rolling eyes. I find love and it slowly dies. So Lila Pie don't make my eye cry. Let me hold your controller. I'm not one of these controlling guys. I want you to touch roll with the girls, damn, and socialize. Enjoy your life. Your backside is so fit, it opens eyes. I know the vibes, I know the vibes. Just cause I'm not jealous doesn't mean I don't care. That's just not fair. I knew you were trouble, I wasn't prepared. If I were married, this might turn a scandalous affair. Trouble is there, trouble is there Trouble been right there, trouble is there. Trouble gon' find me anywhere, trouble gon' find me, bubble and whiny. Hey. Trouble gon' find me, trouble will find me anywhere. Trouble will find me, trouble will find me. It's okay, girl. Bubble and wine me. They want me dead, but don't remind me. Both hands around you, it's not time. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. If you come close, I'ma explode. Got leg carrying a heavy load. Wind your waist in a semicircle. Getting money fast, man's not a turtle. Had to go through so many hurdles. Block so hot like inferno. Had some issues that were internal. Had a mad life, I could write a journal. But I can't lie, I love the journey. Me and the money had matrimony. All the ratchet gal want pattern up. Who the posh girl get ratchet for me. If you love me, you clap it for me. If you throw it, I catch it, trust me. girl come from far, even up, sir. I want the best, not come see, come sir. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance.